Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Jemen is het voor de derde dag op rij tot zware gevechten gekomen. Vandaag vielen bij protesten tegen het regime van president Saleh zeker 18 doden en tientallen gewonden. De gevechten van de afgelopen dagen behoren tot de zwaarste sinds de protesten acht maanden geleden begonnen. Het leger aan de ene kant en demonstranten en jemenitische stamleden aan de andere kant bestoken elkaar met raketten en mortieren. De betogers eisen het aftreden van president Saleh. Die heeft geregeld gezegd dat hij aftreedt, maar tot nu toe is het daar niet van gekomen. In Israël oordeelt het Hoge Rechtshof vanavond nog over verzoeken om de aangekondigde gevangenenruil uit te stellen. Er zijn vier petities ingediend tegen de ruil, waarbij vanaf morgen ruim duizend Palestijnse gevangenen worden uitgewisseld tegen de Israëlische militair Gilad Shalit. Onder de tegenstanders zijn veel nabestaanden van slachtoffers van aanslagen door Palestijnen. Ze vinden dat er geen Palestijnse terroristen mogen worden vrijgelaten. Verwacht wordt dat het Hof hun verzoek zal afwijzen. Dat gebeurde tenminste bij soortgelijke pogingen in het verleden. De gevangenenruil begint morgen in alle vroegte. Eerst wordt Shalit aan de Israëliërs overgedragen. Vervolgens worden bijna 500 Palestijnen vrijgelaten. Over twee maanden komen ook de andere 500 Palestijnen vrij. PSV kan tot de winterstop niet beschikken over Erik Pieters. De international moet worden geopereerd aan een breuk in zijn rechtervoet en kan door drie maanden niet voetballen. Pieters liep de breuk zaterdag op in de wedstrijd van PSV tegen FC Utrecht. Door de blessure mist hij ook de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal volgende maand tegen Zwitserland en Duitsland. Gedupeerde bezoekers van het Belgische Pukkelpop krijgen voor de volgende edities van het festival eet- en drankbonnen. Het festival in de buurt van Hasselt werd in augustus afgelast nadat er door noodweer vier doden waren gevallen. De bonnen kunnen bij de komende drie edities worden ingeruild.